Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet nog steeds vertrouwen hebben in elkaar. Volgens hem is de kou over het lekken van informatie uit de lucht. Vooral de ChristenUnie was boos dat het Algemeen Dagblad inzage zou hebben gehad in mogelijke afspraken over medisch-ethische zaken. Rutte, die vandaag eerder weg moest bij de onderhandelingen, zei dat het nooit leuk is als er delen van onderhandelingen uitlekken, maar dat de partijen elkaar geen verwijten maken. Op Madeira zijn twaalf mensen omgekomen toen er tijdens een religieus festival een boom op hen viel. Volgens de Portugese autoriteiten zijn er 52 mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien dat de boom ineens omviel en dat er tientallen mensen onder terecht kwamen. Tijdens het festival bij de hoofdstad Funchal werd de beschermheilige van het Portugese eiland geëerd. Schiphol schakelt volgend jaar over op Nederlandse windenergie. Ook de luchthavens in Rotterdam, Eindhoven en Lelystad gaan over op duurzame energie. Samen verbruiken ze jaarlijks evenveel elektriciteit als 60.000 huishoudens. Door de gegarandeerde vraag is het voor energiebedrijf Eneco makkelijker om te investeren in nieuwe windparken. Begin dit jaar stapte ook de NS bij Eneco over op duurzame energie. In Rotterdam is een scooterrijder aangehouden die meer dan 100.000 euro aan cash bij zich had. Hij moest mee naar het bureau omdat hij niet kon zeggen waar dat geld vandaan kwam. Na verhoor mocht hij gaan, maar het geld is in beslag genomen. De scooterrijder van 26 werd zaterdag aangehouden bij een routinecontrole. Hij zei dat de tas tussen zijn benen vol, vol met eten zat, maar die bleek gevuld met meer dan een ton aan bankbiljetten. Het weer verspreidt over het land buien, mogelijk met onweer. Komende nacht klaart het op. Morgen is er slechts een enkele bui en af en toe schijnt de zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.